en krijgt het busstation een opknapbeurt. Elke dag reizen gemiddeld 160.000 mensen via met de trein via Utrecht Centraal. De verbouwing moet in 2015 klaar zijn. Philips is door beleggers op de Amsterdamse beurs afgestraft. Het aandeel daalde met 5,5 procent. Philips presenteerde vanochtend de halfjaarcijfers. Het concern boekte anderhalf miljard euro winst. Toch zijn beleggers negatief omdat de verkoopcijfers de laatste maanden tegenvallen. Vooral de afdeling consumentenelektronica maakte de verwachtingen niet waar. De AEX sloot bijna onveranderd op 361 punten.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 En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Zo arm in arm, jij en ik, lachende naar alle kant. Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Als op het Leidse de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje geschat. Ze zit niet op je nagels te bijten. Ah, wat vies, nou is het. Je zult met dat bijten je nagels verslijten. Ah, wat vies, nou Hou met dat bijten op, anders heb jij een stop. Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve pop. Louise zit niet op je nagels Peace. je is a little kiss. Een meisje is a little miss. That's all, my darling. Hoe gaat het heet? How do you do? Ik hou van jou, is I love you. Dat is de waarheid, it is true. That's all, my darling. Het is toch zo eenvoudig. Ik wed, je leert het zo. Een beetje Engels spreken, dat lukt je yes or no. Weet je wat een zoentje is? is a little kiss. Een meisje is a little miss. That's all, my darling. Cheerio, cheerio. In Holland, daar zingen ze zo. Weg met de zorgen en weg met verdriet. We komen er wel, ook al zijn we er nog niet. Want de jongens van Tromp en Piet Hein, die krijgen ze lekker er zat vijf jaar de mot in, maar nu zit er schot in. En Hollanders willen we zijn. Cheerio, cheerio, cheerio. cheerio. In Holland daar zingen ze zo. Weg met de zorgen en weg met verdriet. We komen er wel, ook al zijn we nog niet. Van de jongens van Tromp en Piet zat vijf jaar de mot in, maar nu zit er schot in. En Hollanders willen we zijn. Gewoon een gezellige amazing cd is het. Wiedeke van Dort We'll Meet Again. En daar staan allerlei uh, medleys op. Eh, vijf medleys staan er maar liefst op. En dan ook nog een aantal nummers die eigenlijk eh, onvergetelijk zijn in de Nederlandse MUZIEK up your troubles is er ook bicycle Matthijs Nuberg en Wieteke van Dort dus een cd uitgebracht. Nou ja, een aantal jaren geleden al hoor. Met allemaal hele leuke meezingers eh, van zo net na de oorlog. Uit de vorige eeuw dan wel te verstaan hè. Dit is wat moderner. Dit stamt uit 2007. Dit is de formatie Bon Jovi samen met Leon Rimes. to be lovers, but it's harder to be friends. Baby, pull down the covers it's time you let me in. Maybe light a couple candles, and I'll just go ahead and lock the door. If you just talk to me, baby, till we ain't strangers anymore. one of the good old ones that uh, we all love so well the 12 Street Railways. daar is eh, Louis Armstrong, de 12th Street Rag. Hij heeft hem eh, zelf al aangekondigd. En daar is nog zo'n legendarisch figuur. En dan heb ik het over James Taylor. En hij komt binnenkort weer naar Nederland. Ik laat u even wat nummers horen om alvast een beetje warm te lopen voor die man. But don't let to be right. Tell me lies, Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure is good to see you, and it's time to go. Please don't say no. I don't want to be. baby. Go on and tell me lies. Oh, but hold me tight and save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. I don't want. don't wanna be lonely tonight. I nods today to Martin Luther King and recognize that there are ties between us. desire to see the world become a place in which our children can grow free and strong. We are bound together by the task that stands before us and the road that lies ahead. We are bound and we are. There's a feeling like the clenching of a fist. There is a hunger in the center of the chest. There is a passage through the darkness and the mist. And though the body sleeps, the heart will never rest. oddities. There's a passage through the darkness and the mist and the cold. And though the body sleeps, the heart will never rest. Oh, let us turn our thoughts today to Martin Luther King and recognize that there are ties between us. Oh. sister and brotherhood. Een man die het langer uithouden heeft met zijn band als met zijn vrouwen. Het verhaal gaat dat eh, James Taylor al eh, jarenlang bezig is met het maken van muziek. Nou ja, dat is wel bewezen. Maar eh, hij heeft inmiddels al wel zes keer een scheiding achter de rug. Terwijl hij toch al zo'n kleine 30 jaar bezig is met het maken van muziek... heeft hij nog steeds dezelfde band om zich heen. Nou, dat is een klein stukje van Madonna. En dan weet u wel welk nummer ik voor u wil gaan draaien, hè? Uit het jaar dat ik begonnen ben met, eh, nou zeg maar, serieus eh, radio maken. 1986. En dit was toen een nummer wat ik zo ongeveer grijs draaide. Ik vond het clipje ook zo mooi op tv. ja, wilde haren op het podium nog steeds niet kwijt is hoor. Want eh, haar laatste show werd ook nog in eh, een aantal landen gewoon verboden. Vanwege kleding en bewegingen van deze Madonna. Radio 2 is er een programma in de middag die soms wel eens eh, ja, eh, uit speciale uitzendingen heeft. Dan draaien ze vijf platen achter elkaar met een bepaald item. En dit zouden ze kunnen zetten onder langste intro's. Ja, het lijkt er nog niet veel op hoor, maar het intro dat was net zo lang van het origineel als van deze Irresistible mix. Als je dit hoort dan weet u wel welk eh, nummer het is hè? Ik zei vroeger altijd van ja, als je naar dit intro eh, luistert... dan kun je meteen ook een cursus zweet beginnen. Want het is zo ontzettend lang. 1 minuut en 6 seconden voordat ze beginnen te zingen. Maar als ze dan beginnen, dan hebben ze het over iets uit de hemel. Oftewel, heaven must be missing an angel. Het zou tegen je gezicht worden. Kent u nog de mannen met die lange baarden... die altijd in van die hot rods rondreden op hun clipjes? Ik heb het natuurlijk over ZZ Top. De een zegt Heaven must be missing an angel... en de andere roept van Give me all your lovin'. silala mawe we baba silale mawe we baba silale mawe we baba silale mawe we baba silale mawe we baba silale mawe moonlight, sleeping on the midnight lake. We are homeless, homeless, homeless. We moonlight, sleeping on the midnight lake. See all you, see all you, see all your, you. I'm see all you, see all you, see all you. I'm see all you, see all you, see all you. many that tonight could be you. And we are homeless, homeless, homeless, homeless. Moonlight sleeping on the midnight Homeless, homeless, homeless, homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Somebody say. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Somebody sing. Hit your mind up. Hit your mind up. Yes, I know, I know. Somebody say. Somebody sing. Hello, hello, hello. Somebody say. Somebody cries, why, why, why? Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Kulumane, kulumane, kulumane sizwe. Sinenze njani? Bayacha kulaba sithanda. Yo, wo. Homeless. Paul Simon van de CD Graceland. En eh, die kwam ook uit in 1986. En een aantal jaren later kwam er een CD uit. En iedereen stond eigenlijk een beetje verwonderd. Want zou Paul Simon nou zich eh, in Australië gevestigd hebben? En zou hij de didgeridoo met die moderne instrumenten gemixt hebben? Want als je de stem hoort van deze man, dan lijkt hij heel veel op die van Paul Simon. Ik heb het over Xavier Ruud. Hij heeft heel wat mensen op het verkeerde been gezet even hoor. De man die zelf achter de drum zit en daarnaast ook nog eens een keer vier van die Dietrich Juice voor zich heeft staan. Hij bespeelt ze allemaal, drumt dan en regelmatig zingt hij ook stukjes. Here and now, our choices here are growing. As children grow, they grow with what they see. And in these times but paranoia closes in. power and hate, are rampaging disease. In our minds, we build the blocks to what we need. In our minds, we're reaching out for peace. In our hearts, we know of such the hills to climb. In our hearts, a sense of masterpiece. Shame, shame these games that they play with you these games our children will keep. Shame these games that they play with you and me. Shame these games that they play our children will keep. this problem much too big to hold. For you and I, it's far too high to reach. We can begin by holding close the things we know and valuing our pockets of peace. These are the earth, the sun, the moon, the sea, the sky. These are our gifts to which we all agree. And through these things and those we love, we can unite and sink into our pockets of peace. Food in the Belly, zo heet deze cd. En Pockets of Peace is door Xavier Ruud ook zelf geschreven. En als u op zijn site kijkt, dan ziet u dat hij heel wat optredens heeft daar in Australië. De Eagles, zij hebben op menige ehm, instrumentalisten en menige artiesten een hele grote indruk achtergelaten. Zo is er hier in Brabant een formatie, ze noemen zich de Eagles Tribute Band. Talking to the Moon is een van de regeltjes uit, de, uit een nummer van de Eagles. En zij hebben een cd opgenomen met muziek van de Eagles. Alles is door hun zelf gespeeld en dat hoort u eigenlijk ook wel aan dat kleine elektronisch orgeltje op de achtergrond dat altijd maar aanwezig is. Nee, het meeste verdient Wim van der Vliert met de leadvogels. dress up all in lace going style.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 Na het studentenprotest van vrijdag zijn vier mensen veroordeeld via supersnelrecht. Onder hen is een man uit Wassenaar die een steen naar de ME had gegooid... Ook had hij een charge van de ME gehinderd door een fiets voor een busje te zetten. Hij kreeg acht weken cel, waarvan vier voorwaardelijk, vooral omdat hij al vaker is veroordeeld. De anderen kregen taakstraffen en een boete. De zaak van een vijfde verdachte is uitgesteld. Bij supersnelrecht komen verdachten binnen drie dagen voor de rechter. Wereldleiders hebben de aanslag op de grootste luchthaven van Moskou scherp veroordeeld. Bij een explosie in een bagagehal kwamen vanmiddag zeker 35 mensen om het leven. President Obama sprak van een ongehoorde terreuraanslag op de Russische bevolking. Bondskanselier Merkel zei dat ze de aanslag met afschuw veroordeelde. Ze sprak van een laffe aanslag. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Premier Poetin kondigde aan dat de familieleden van de slachtoffers financiële hulp krijgen. In Schonebeek in Drenthe komt weer olie uit de grond. Minister Verhagen van Economische Zaken heeft het startsein voor de winning gegeven. De olieproductie in Schonebeek begon in 1947. In het gebied stonden